voetbalcompetitie heeft Barcelona zijn voorsprong op Real Madrid vergroot tot vier punten. Barcelona won zelf met 4-1 van Malaga en Real speelde met 1-1 gelijk bij hekkensluiter Almeria. Barcelona heeft halverwege 52 punten. Dat is een record. De club heeft 28 wedstrijden op rij niet verloren. Dat lukte voor het laatst in 1974 met Rinus Michels en Johan Cruijff. Dan het weer vanuit het westen bewolking en in de loop van de nacht in het westen ook regen. Minima tussen 4 en 6 graden. Komende dag in het hele land regen.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 De achtjarige ongeneeslijk zieke Abiram uit Sri Lanka en zijn moeder mogen in Nederland blijven. Minister Leers voor Immigratie en Asiel heeft dat besloten. Abiram heeft een hersentumor en heeft mogelijk nog maar kort te leven. Zijn school in Almelo had een dringend beroep gedaan op de IND... om Abiram en zijn moeder een verblijfsvergunning te geven. Volgens Leers was de IND niet op de hoogte van het ziekteverloop van de jongen. Abirams moeder krijgt nu vanwege humanitaire redenen een verblijfsvergunning... en zijn oma krijgt een visum om hem zo snel mogelijk te bezoeken. Abiram was zeven jaar geleden met zijn moeder uit Sri Lanka gevlucht... waar toen een burgeroorlog was. In Hongarije zijn vijf mensen opgepakt naar aanleiding van de dood van drie vrouwen in een discotheek in de hoofdstad Budapest. In de discotheek ontstond in de nacht van zaterdag op zondag paniek. Toen de duizenden bezoekers naar buiten vluchtten, werden de drie vrouwen vertrapt en kwamen te overlijden. Wat de paniek in de discotheek heeft veroorzaakt, is niet duidelijk. De vijf mensen die zijn opgepakt zijn exploitanten van de discotheek en organisatoren van het feest. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken waren de nooduitgangen van de club berekend op 300 mensen, terwijl de organisatie 3000 mensen op het feest zou hebben toegelaten. De vroegere Haitiaanse dictator Jean-Claude Duvalier is onverwacht teruggekeerd in Haiti. de lucht